Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. blies zich op in de hal van de Manchester Arena. Dat kostte 22, vooral jonge mensen, het leven. De politie weet volgens mij wie de dader is, maar zijn identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Een man van 23 is opgepakt, maar wat zijn rol is geweest is niet duidelijk. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie IS. Acteur Roger Moore is overleden. Hij speelde in de jaren 70 en 80 zeven keer de rol van James Bond, geheim agent 007. A View to a Kill in 1985 was zijn laatste film. Voor zijn Bond-carrière speelde Moore in de tv-serie The Persuaders, in Nederland bekend onder de titel De Versierders. Hij brak door in de jeugdserie Ivanhoe, die ook in Nederland werd uitgezonden. Roger Moore leed aan kanker, hij was 89 jaar. De Eerste Kamer stemt in met de aangepaste versie van het Oekraïne-verdrag. Het overgrote deel van de CDA-fractie zal volgende week voorstemmen en daarmee is er een meerderheid. In de Tweede Kamer stemde het CDA tegen. Premier Rutte voegde met steun van Brussel een verklaring toe aan het verdrag... nadat vorig jaar bij een referendum 61% tegenstemde. Met de steun van de Senaat kan het Oekraïne-verdrag nu toch geratificeerd worden. In ruim 20% van de verkochte sieraden zit te veel cadmium, lood of nikkel. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na onderzoek. De giftige zware metalen zaten in 24 van de 113 onderzochte kettingen en oorbellen. Bij 14 sieraden was de overschrijding van de norm zo groot dat de NVWA het dragen ervan afraadt. Het weer, flinke periode met zon. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel bewolking. Maar in het noorden meer eh, veel zon, maar in het noorden veel meer bewolking. Het wordt 18 tot 25 graden. Vrijdag en in het weekend kan het tropisch warm worden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De spits is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevelaak en Eembrugge 10 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Oude Rijn en Everdingen 10 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Knoop het Klausplein een kwartier. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad... Tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel is de vertraging 20 minuten. Er zijn drie rijstroken dicht. Op diezelfde ring van Amsterdam Tussen Geuzenveld en Amsterdam Hemhavens richting Zaanstad de A10 West ook een half uur vertraging. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht een kwartier.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 questa amicizia nuova pace sì Cosa? Perché so come sono infatti chiedo Perdono. Se qualche che fatto è fatto io però chiedo Scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una Cosa? Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo Perdono.